Van Kesteren met het NOS-journaal. Hamas krijgt van de Amerikaanse president Trump drie tot vier dagen de tijd om te reageren op zijn voorstel om de oorlog in Gaza te stoppen. Dat zei hij voor het Witte Huis tegen journalisten. Volgens Trump is er weinig ruimte voor onderhandeling. Israël is al akkoord met het plan. Westerse en een aantal Arabische landen zeggen ook achter de plannen van Trump te staan. Of Hamas ermee instemt, is de vraag. Het moet bij een akkoord de wapens neerleggen... en alle nog levende Israëlische gijzelaars uit Gaza vrijlaten. Een militaire rechtbank heeft in Congo oud-president Joseph Kabila bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. Hij was bijna 20 jaar aan de macht in het Afrikaanse land. Vijf jaar geleden trad hij af na grote protesten tegen zijn regering. Volgens de huidige machthebbers in Congo heeft Kabila zich daarna bij de rebellenbeweging M23 aangesloten. Kabila heeft dat altijd ontkend en spreekt van een politiek schijnproces. Waar de oud-president van Congo nu verblijft is niet bekend. In het Duitse Ahaus, vlak over de grens bij Enschede... is vanmorgen een trein op een ambulance gebotst. Een 88-jarige vrouw die in de ziekenwagen lag is omgekomen. De ambulance was vastkomen te zitten tussen de spoorbomen, meldt RTV Oost. Drie ambulancemedewerkers, de machinist en een passagier in de trein raakten licht gewond. Op Ibiza en Formentera wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Spaanse eilanden hebben veel last van de voormalige orkaan Gabrielle... Vooral rond Ibiza stad zijn er veel problemen. Veel straten in de stad staan onder water. Inwoners worden opgeroepen om niet de weg op te gaan en zoveel mogelijk binnen te blijven. Volgens de Spaanse krant El País zijn twee mensen zwaar gewond geraakt door de overstromingen. Ook op het Spaanse vasteland wordt gevreesd voor overstromingen in Valencia. Een jaar geleden werd die regio getroffen door overstromingen. En toen kwamen 235 mensen om het leven. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af. Het wordt 2 tot 7 graden met kans op mist. En morgen wordt het weer zonnig en blijft het droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd de ondergetekende Peter den Boer. Thema vandaag, de grote jongens van de jazz. En eh, ja, dat zijn eh, de jongens, bijna allemaal jongens en de meisjes, bijna allemaal zangeressen... die uh, ons ertoe hebben gebracht destijds om van jazz te gaan houden. Lou Donaldson, Cannonball Adderley, Kenny Burrell, Jimmy Smith, Horace Silver, The Three Sounds, Stan Getz. Ze komen allemaal voorbij, afgewisseld met de keur als is. Kortom, zo'n heerlijke aaneenschakeling van nostalgische opnames. zoals altijd Mulder en Mulder. Het legendarische duo. Ik ga starten met, eh, zoals ik al zei, de grote jongens. Art Pepper, geboren in 1925, overleden in 82 na een turbulent drugsleven. Maar dit terzijde, want misschien daardoor wel speelde hij als geen ander... Ehm, op zijn altsax... samen met Chet Baker, Jerry Mulligan en Shelly Mann... was hij eh, een van de pioniers. Het volgende stuk, These Foolish Things... is een van de weinige Engelstalige gemaakte composities... In de, die in de jazz eh, een standaard zijn geworden. Het meeste is natuurlijk allemaal Amerikaans. En een goed voorbeeld is dat ook van zijn eh, prachtige, kunstige manier van spelen. These foolish things art pepper. van toen, die zijn er niet meer in leven. Maar we hebben gelukkig een aantal, niet zoveel, jongere mensen, een nieuwe generatie... die dat fantastisch heeft opgepikt en dat opnieuw uitbrengt. En een van die mensen is eh, Michael Bublé. 50 jaar inmiddels, Canadees en een million seller, net als de mensen van toen. 25 miljoen albums heeft hij inmiddels verkocht. Dus het gaat goed met deze meneer. Ik ga uh, zijn vertolking laten horen. Love at First Sight. I'm making this one special evening Taking a chance in my life Hoping you feel the same way as I do tonight. Oh, just try. And you might see there. The first time I saw you, I knew love at first sight must be true. Cause I love you born. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, say si bon. So I say it to you, like the French people do because it's oh so good. That every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. Mm-hmm, it's so good. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase. My darling say, Seaborn, we will. onmiskenbaar meneer Louis Armstrong op het lijstje van helden in de jazz mag hij zeker niet ontbreken. Toonaangrijvend en uh, trendzettend in het begin van de vorige eeuw. Ehm, over Louis Armstrong gesproken. Er toert door Nederland een, uh, Nederlandse groep. Eh, ja, onder leiding van Michel Varenkamp, trompetist. is al vaker ook in Zandvoort geweest bij de Jazz in Zandvoort-serie. En een hele de geschiedenis van Louis Armstrong... die komt terug op 8 maart volgend jaar... In, eh, bij een van de concerten van Jazz in Zandvoort. Over Jazz in Zandvoort gesproken. Op 9 oktober, dat is nog even... Ehm, dan eh, is er weer een concertenmiddag en dat dit keer getiteld Spanish Jazz Connection. Ik ga nu over naar Joanna Eden. Een Engelse singer-songwriter. En ehm, volgens eh, kenners... Ja, wat zijn kenners? Ehm, is het uh, het Engelse antwoord op de Canadese Diana Kroll. Ik ga laten horen een... Ehm, ja, natuurlijk een prachtig stuk... Don't Know Why. fly. John Sheridan. Ja, en, eh, en his Dream Band. Een heerlijke, ingetogen band die eh, alles strikt in het swingtempo doet. In 1930 kwam in Duitsland een film uit van eh, volgens mij Friedrich Hollander. de film heette De Blauwe Engel. Eh, nee, Friedrich Hollander was de componist van het lied Ich bin von Kopf bis Fuß. Of Liebe eingesteld. En was in 1930 voor de film De Blauwe Engel. En Marlene Dietrich die vervulde die rol en is daar eh, wereldberoemd mee geworden. En dat lied is natuurlijk vertaald en dat is door Ella Fitzgerald ook op de plaats gezet. En dan onder de titel Falling in Love Again. Ik kan er niks aan toevoegen. Ik zei eh, dat het elephant Gerald was, maar dat is helemaal niet zo. Het was Billie Holiday. Um, een van de meest gespeelde stukken door jazzorkestjes, orkesten, big bands, alles door jazzgezelschappen. Ook eh, heel vaak op jam sessions is de C-Jam Blues. En dat is een stuk gebaseerd op het C-akkoord. Ehm, en waarom is dat zo vaak gespeeld? Omdat het relatief makkelijk is om daarop te soleren en op daarmee. mee te doen. En iedereen kent het. Ehm, ik ga het laten horen in de uitvoering van een groep met Horace Parlen op de piano. En die Horace Parlen, die... Eh, werd in zijn vroege jeugd getroffen door polio... waardoor zijn rechterhand niet goed functioneerde. En dat leidde uiteindelijk tot een hele bijzondere pianostijl. Hij draaide om aan de piano wat de anderen doen. Hij ging met de linkerhand de akkoorden... en met de rechterhand de ritmische frasen spelen. Ehm, ik ga het laten horen, de C-Jam Blues. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Volgend jaar bestaan de heren van het orkest The Ramblers 100 jaar. 100 jaar. En eigenlijk hebben ze min of meer onafgebroken eh, gespeeld. En de, laatste jaren is er eh, weer flink wat... Eh, leven in de brouwerij daar. En ze timmeren heel erg aan de weg. En volgend jaar krijg je allerlei concerten. Toen ik in de jaren 60 in deze regio kwam... in de jaren 70 in deze regio kwam wonen... toen eh, traden de Remders nog met eh, veel mensen van toen, zal ik maar zeggen... Eh, elke zaterdag op in Amerikaan, Hotel Amerikaan Amsterdam. En eh, nou, daar was ik stevast, eh, zat ik op de eerste rij. En het was fantastisch om eh, de oude jongens daar de prachtige arrangementen te horen en te zien spelen. Ik heb een opname van de Ramblers, die onder leiding stonden destijds van Theo Ude Masman. En een Compositie van Jack Bulteman. Instrumentaal. Etude. blijf ik altijd vinden dat ze met z'n tienen nagenoeg dezelfde sound weten te creëren... als een big band van 16, eh, 17 mensen. Volgend jaar dus 100 jaar. Chad Baker, die eh, hoort ook op het lijstje thuis van de helden van weleer. En het volgende stukje, dat is een eh, compositie van Benny Goodman... Soft Winds. En daar speelt hij onder meer in een groepje met Johnny Griffin op de tenorsax. Chet Baker... met eh, als een van de onderdelen een prachtige ingetogen slagwerksolo... met de brushes, de borstelkus, zeggen de Belgen. Het lied 'Funiculi, Funicula is een eh, wereldberoemd Napolitaans volkslied uit 1880... En het werd eh, destijds gecomponeerd ter ere van de opening van de eerste kabelspoorweg, de Funicolade, op de Vesuvius. Nou, dat lied is door heel veel mensen op de plaat gezet en gezongen, maar niet op de manier zoals de Mills Brothers het gedaan hebben. En de Mills Brothers zijn bij velen natuurlijk bekend als eh, een vocal close harmony groep... die ook als bijzonderheid had... dat ze alle muziekinstrumenten uh, nadeden met hun stem. Ik ga het laten horen. Funiculi, funicula. Something the world is made for fun and frolic And so do I, and so do I Something it well to be all melancholic, to pine and sigh, to pine and sigh. But we, we love to spend our time in singing some joyous song, some joyous song. To set the air with music bravely ringing is far from wrong, is far from wrong. Listen, listen, echo sounds of awe. Listen, listen, echo sounds of awe. Verniculi, vernicula, verniculi, vernicula. Echo sounds of awe, verniculi, vernicula. Wonk, wonk, wonk, wonk. John Coltrane, die mag ook niet ontbreken op het lijstje van de helden van de leer. En die heeft eh, onder meer iets op de plaats gezet...